11 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een aanslag in het zuidoosten van Turkije zijn twee Turkse militairen gedood en vier gewond geraakt. De aanslag was in de buurt van de stad Diyarbakir. Daar ontplofte een bom toen een busje met militairen passeerde. Turkije stelt Koerdische militanten verantwoordelijk voor de aanslag. In het gebied is het Turkse leger bezig met een operatie tegen PKK-strijders... na recente aanslagen op Turkse militairen. Woensdag eiste de PKK de verantwoordelijkheid op voor een aanslag in de stad Sanlurva... waarbij twee politiemannen omkwamen. Staatsbosbeheer waarschuwt het publiek om vandaag niet in het bos te gaan wandelen. Na de storm van gisteren hangen veel takken van bomen los, waardoor het gevaarlijk kan zijn. Boswachters inspecteren bossen en bomen, vooral in de gebieden waar de storm het zwaarst was. Na verwachting zijn ze vanavond klaar met hun inspecties. In de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht is de schade in de natuur het grootst. In het zuiden van Nederland valt het mee. Maar ook daar is het voor mensen beter het bos een dagje te mijden, zegt Staatsbosbeheer. Alle snelwegen zijn weer vrij van bomen en takken. Als laatste werd de A44 tussen Leiden en Den Haag weer vrijgegeven. Vanwege de zware storm gisteren moesten verschillende wegen worden afgesloten. Op de A44 bij Wassenaar waren veel bomen op het wegdek terechtgekomen. Het is nog onduidelijk hoeveel schade de zware zomerstorm van gisteren heeft aangericht. De verzekeraars zijn nog niet aan het inventariseren en komen, zijn aan het inventariseren en komen pas morgen met een raming. Er wordt uitgegaan van een miljoenen schade. In de voorstad van Tokio zijn zeker drie mensen om het leven gekomen... toen een klein vliegtuig neerstortte op een woonwijk. Twee van hen zaten in de Chesna, de derde dode was iemand op de grond. De drie andere inzittenden van het vliegtuigje raakten gewond. Waardoor het toestel is neergestort is nog onduidelijk. Het weer, vanochtend schijnt de zon geregeld. Vanmiddag kan vooral in het noorden kan er een bui vallen. De wind is zwak tot matig en het wordt zo'n 20 graden. Later op de dag vanuit het zuiden meer bewolking...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 Een van de langst lopende programma's van ZFM eh, Jazz, ZFM Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En we zitten midden in een programma met bloemlezingen en van alles wat uit de platenkast. We gaan luisteren naar Sergio Mendes. Ooit bekend geworden in de popscene met zijn Brazil 66. En daarna als een raket op allerlei grote podia, jazzfestivals over de hele wereld. We gaan luisteren naar Otra Vez. Leave your worries on the doorstep. Life can be so sweet on the sunny side of the street. Can't you hear that pitter pat? And the happy tune at your doorstep. Baby, life can be so sweet. not afraid, babe. It's over. Shooby dooby. If I never had a cent, I'd be rich, rich as George Weems. <laughs> yeah, a gold dog. Ja, Lionel Hampton onmiskenbaar. Met zijn gebrabbel en gekrijs en geschreeuw en gedoe. Maar wat een swing altijd maar weer. Ik eh, word altijd weer herinnerd aan het optreden op het Noordzee Jazz Festival. Vele jaren geleden. Waarbij hij eh, met man en macht van het podium geduwd moest worden. Omdat hij er geen genoeg van kon krijgen. En eh, de volgende orkesten al in de in de starthouding stonden. Maar hij was niet van het podium te slepen. En toen hebben ze hem uiteindelijk letterlijk weggeduwd. Omdat die, eh, de hele zaal was natuurlijk helemaal onwaarschijnlijk lined enthousiast. We gaan nu luisteren naar Roy Hartgrove. Eh, een jongen die speelt met eh, mensen als Winton Marsalis, Herbie Hancock, Michael Brecker. heeft een eigen quintet en een eigen big band. En we gaan luisteren naar Roy Allen. de trompet van Roy Hargrove. Hij doet ook mee bij een andere jazzartiest. En dat is Christian McBride. Een bassist. En in zijn orkest horen we wederom Roy Hargrove. Met het nummer Get In To It. wasn't feeling good. They spreading dirty rumors say you love to fuss and fight and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him and just don't understand and think that you're a woman like a man. Hey, Lord and Mama. Hey, Lord and Mama. What's gonna, do? What's gonna, gonna do? do? struggle with strife. Mm. A man can hate a woman, a woman hate a man, and live without redemption any way they can. Hey Lord, mama. Hey Lord, and mama. What you gonna do? what's gonna do well the wheels of life keep turning yes and they bring about a change bring about a change sometimes the fruit is bitter yes it is sometimes life is strange Wheels of life keep turning, turning. Beginnings bring an end. There's always a tomorrow, and one day he'll need a friend. Hey, Lordy, Mama. What you gonna do? What you gonna do? Hey, Lordy Mama, what you gonna do? What, you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Eh, Roy Hargrove. Dit was Abby Lincoln. Hey Lord, die mama. Onbedoeld een prachtige eh, uitvoering. liet ik dan dus maar horen. We gaan nu naar iemand die eh, regelmatig op de televisie voorbij komt. heeft een al jarenlang vast programma bij de BBC. Maar ook op de Nederlandse zenders is hij te horen. En dat is Mr. Jules Holland pianist in de boogie-woogie-stijl. Ik ga hem laten horen in een eh, specifiek stukje Bad Luck Blues. I think it's time then to welcome, as Malcolm Hardy did earlier, all the way from behind that door, the orchestra of Enormous Love. live kan het niet. En eh, daar laat ik nog graag een stukje horen van eh, Jules Holland... met de pakkende titel Mean Old Man. het the Donna Washington song. all night long. You can bet your bottom dollar. Some no good man has done a wrong.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 Nikki Janoski, een hele jonge Canadese zangeres... die eh, net in de twintig is. En nog, als ze zo doorgaat... een eh, fantastische carrière voor de boeg heeft. We gaan nu luisteren naar Sonny Stitt bijgenaamd de Lone Wolf. Vanwege zijn eh, eh, vele solistische optredens en zijn eeuwige drang om te reizen van jazzpodium naar jazzpodium. En eh, dat gaat hij doen bij ons. En we gaan luisteren naar Sonny's Blues. Een mooie live opname van Sonny Stitt. We gaan nu naar een zangeres Didi Bridgewater. Eh, als dochter van een eh, muziekdocent en een uh, goede jazztrompetist... kwam ze al vroeg in de band bij Horace Silver... bij Dizzy Gillespie, bij Max Roach, bij Dexter Gordon... en in de jaren 80 kwam ze van Amerika naar Parijs. En daar woont ze nog steeds. En van daaruit treedt zij op over de hele wereld. We gaan luisteren naar een nummer waarin eh, zij woordloos zingt. Op enig moment eh, sketten geheten. En dat is het nummer Blowing the Blues Away. CFM luisteraars, Wij eh, zijn al een beetje gekomen aan het einde van ons programma. ZFM Jazz op zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Volgende week is er weer een uitzending. En die wordt dan verzorgd door een van de collega's van het Jazz Team ZFM. Ik wens u een prettige dag verder.